uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Beirut zou op de plaats van de enorme ontploffing... zwaar explosieve materialen opgeslagen hebben gelegen. Er zijn berichten dat het gaat om ammoniumnitraat. Dat wordt onder meer in de mijnbouw gebruikt als explosief. De aantallen doden en gewonden lopen nog steeds op in Beirut. Er zijn nu zeker 60 doden gebeld en meer dan 3000 gewonden. De Libanese premier heeft in een verklaring om internationale hulp gevraagd. Het Rode Kruis heeft na de explosie een dringende oproep gedaan om bloed te doneren. De stichting Garantiefonds Reizen biedt nu ook garantie op reizen die na 16 maart 2020 zijn geboekt. En vanwege corona moeten worden geannuleerd. Alle vouchers die in 2020 door SGR aangesloten reisondernemingen worden uitgegeven... zijn nu gegarandeerd, ook als een reisorganisatie failliet gaat. Het Amsterdamse studentenkorps stopt met de ontgroening van nieuwe leden... nadat vier van hen positief zijn getest op het coronavirus. Ook in Rotterdam nemen de zorgen toe om de nieuwe besmettingen bij twintigers. Het RIVM constateert een verdubbeling van het aantal positief geteste personen... en met name bij jongvolwassenen. In de afgelopen week was een kwart van alle positief geteste personen... tussen de 20 en 29 jaar oud. De zorg is dat zij het virus vervolgens overdragen aan ouderen. Volgens de GGD's in Amsterdam en Rotterdam vormen de aankomende introductieweken een besmettingsrisico. In heel Nederland overwegen studentenverenigingen of die introductieweken wel door kunnen gaan. Tennisser Rafael Nadal doet definitief niet mee aan de US Open... in verband met de verspreiding van het coronavirus. Het Grand Slam toernooi begint op 31 augustus in New York. Ashley Barty, de nummer 1 van de vrouwen, trok zich uit angst voor corona eerder al terug... En Roger Federer is er niet vanwege een knieblessure. Alle andere toppers staan nog wel op de deelnemerslijst die vandaag is gepubliceerd. Dus ook Kiki Bertens. Het weer, het blijft bijna overal droog. Vannacht loopt de temperatuur op tot een graad of 12. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu tussen app en vloed. like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Zero ritme van Zandvoort. You say happiness exists, but you're not sure where it goes. And you don't know how you feel, but you're getting real close.